Israël doet dat omdat Hamas weigert in te stemmen... met een verlenging van de eerste fase van het bestand. Hamas is het niet eens met de Israëlische voorwaarden. Groot-Brittannië en Frankrijk werken met Kiev aan een plan voor een staakt het vuren in Oekraïne. De Britse premier Starmer zei dat in Londen, waar vanmiddag een Europese top over Oekraïne begint. Het plan wordt uiteindelijk voorgelegd aan president Trump. Starmer is ervan overtuigd dat ook Trump een duurzame vrede in Oekraïne wil. Een skitrip van de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is verstoord door demonstranten. Hun protest was een reactie op de openlijke ruzie met de Oekraïense president Zelensky afgelopen vrijdag in het Witte Huis. Een dag na die ruzie ging Vance met zijn gezin naar een resort in de staat Vermont om te skiën. Zeker duizend demonstranten wachten hem daarop. Ze noemden hem een verrader en sommigen vroegen zich hardop af waarom hij niet in Rusland ging skiën. Vance verliet het ski resort uiteindelijk en is naar een onbekende locatie gebracht. In het centrum van Venendaal zijn woningen ontruimd vanwege brand in een restaurant. Volgens de brandweer is het een lastige klus omdat het vuur ergens in het plafond zit. De brand werd ontdekt door bewoners boven het restaurant. Bij de brand in Venendaal is voor zover bekend niemand gewond geraakt. Het Amerikaanse bedrijf Firefly Aerospace heeft met succes een onderzoeksvaartuig op de maan gezet. Het onbemande toestel gaat metingen doen in een oud vulkanisch gebied. Er is nog een vaartuig op weg naar de maan. Dat moet komende donderdag landen. Het weer op de meeste plaatsen verdwijnt de mist. Vanmiddag is het zonnig bij 7 tot 9 graden.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 They're saying, Now you're rich and now you're famous. Fake ass girls all know your name now. Of the rich and famous, your first hit on you a shame. Of the life, of the life, of the life we're living.